uur. Dijkers met het NOS Journaal. Er blijft ook na dit jaar geld beschikbaar voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten. Schrijft staatssecretaris Erik van den Burg aan de Tweede Kamer. Eerder besloot hij om vanaf volgend jaar geen geld meer uit te trekken voor de zogenoemde bedbadbroodopvang. Dat bericht leidde tot grote verbazing in de Tweede Kamer. De vraag naar zorg neemt toe. In drie jaar tijd verdrievoudigde het aantal aanmeldingen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Radboud UMC. Tegelijkertijd verdubbelde het aantal behandelplekken, maar alsnog is de wachttijd opgelopen tot bijna twee jaar. Naar schatting is een derde van die groep wachtenden jonger dan 18. Waardoor de vraag naar transgenderzorg is toegenomen is onduidelijk. De onderzoekers stellen dat de wachtlijsten bij speciale klinieken lang zijn... omdat huisartsen over het algemeen te weinig kennis over het onderwerp hebben. Jongeren gaan steeds later uit huis, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het statistiekbureau ziet dat aan het aantal jongeren dat al werkt als ze op zichzelf gaan wonen. In 2011 was dat nog de helft. In 2019 was dat gegroeid tot twee derde. Door de krappe huizenmarkt is het voor jongeren lastiger geworden om op zichzelf te wonen. De man die in 2020 interne systemen van Twitter wist te hacken, heeft dat bekend. Hij en zijn handlangers wisten daardoor toegang te krijgen tot tientallen profielen. Ook die van PVV-leider Geert Wilders werd met hulp van de hackers overgenomen. De Brit van 23 werd een jaar later opgepakt in Spanje en dit jaar uitgeleverd aan de VS. Daar kan hij maximaal 70 jaar gevangenisstraf krijgen. Het weer in het noordoosten regen.